Het leven is een ding, wat vele parten spelen. Het is zo'n zo zonderling en ongelijk verding. Want als ik in de spiegel kijk en ik zie jou dan aan, dan denk ik steeds wat een verschil, hoe kan het zo bestaan? Bij mij is alles uit de plooi, bij jou is alles even mooi. Van wie heb jij? even blauwe ogen. Van wie heb jij dat kuiltje in je kind? Wie heeft je havingsneusje zo gebogen? Wie gaf je af dat moois wat ik bemin? Ik vraag me af voor wie hier in dit leven dit alles dit zo hemels en zo vrij aan wie of jij dat allemaal zal geven. En ik droom elke nacht dat ik dat niet zou zijn. Vanaf dat ik jou heb ontmoet, pijnen ik steeds mijn brein. Hoe kan de een zo'n toe, de ander zo'n penis zijn? Bij mij is alles vlak en strak, met af en toe een deuk. Bij jou is alles volle rond, dat maakt je juist zo leuk. Als we naar een schoonheidswedstrijd gaan, kan ik niet bij jou gaan. blauwe ogen. Van wie heb jij dat kuiltje in je kin? Wie heeft je haar, wees neusje zo gebogen? Wie gaf je af dat de moois wat ik ben Ik vraag me af, voor wie hier in dit leven dit alles is zo hemels en zo rijk. Aan wie of jij dat allemaal wou geven. En ik droom elke nacht dat ik dat niet zou zijn.